Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een protest tegen de regering in de hoofdstad van Albanië is flink uit de hand gelopen. Duizenden mensen gingen de straat op tegen corruptie... en er werd onder meer geschoten met zwaar vuurwerk. De politie greep in met traangas en waterkanonnen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond, onder wie 16 agenten. 13 demonstranten zijn opgepakt. Een groep van 20 boeddhistische monniken heeft in de VS een wandeltocht van ruim 3700 kilometer afgelegd. Ze liepen in 108 dagen van Texas naar Washington. Onderweg hielden ze de zogenoemde vredesbijeenkomsten. Niet als protest, maar als levendige uiting van hoop, zo zeggen ze zelf. Veel Amerikanen zagen de mars als verzet tegen de polarisatie in de VS... en kwamen eten, drinken en bloemen brengen... In Washington werden de monniken massaal opgewacht. Na een programma van enkele dagen gaan ze weer terug naar Texas, dan met de bus. De politie in Venlo heeft afgelopen dag een stel vrienden beboet. Ze hadden als grap gemeld dat een van hen een meisje had ontvoerd in de kofferbak van een auto. De politie schaalde massaal op en wist de auto te vinden. Toen daar geen meisje in lag, werd de grap toegegeven. Op dag 4 van de Olympische Spelen is Nederland op de medaillespiegel gezakt naar plek 10. Na het goud en zilver van Leerdam en Kok van maandag... is het de gemengde shorttrack short ploeg afgelopen dag niet gelukt om een medaille te winnen. Komende dag zijn er nieuwe kansen voor Nederland. Schaatsers Jenning de Bo, Kjeld Nuis en Joep Wennemars komen in actie op de 1000 meter. Ze gaan de strijd aan met onder meer de Amerikaan Jordan Stolz. Hij won dit seizoen alle wereldbekers en is topfavoriet voor goud op de Olympische kilometer. Het weer bewolkt met verspreid over het land wat regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 5.